Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het staakt het vuren van kracht tussen Israël en Libanon. Dat kwam tot stand onder druk van de Amerikaanse president Trump. Het geldt voor tien dagen en kan worden verlengd als er voortgang zit in de onderhandelingen die gaan komen. De Libanese premier Salam hoopt dat vluchtelingen nu snel weer naar huis kunnen. Premier Netanyahu spreekt van een kans op een historisch vredesakkoord. Zijn belangrijkste eis blijft ontwapening van Hezbollah. Die terreurbeweging zegt zich aan het bestand te houden als Israël dat ook doet. Ondanks de overeenkomst kwam er vanavond in een Israëlische kustplaats in het noorden nog een raket neer. Het Israëlische leger meldt beschieting van raketlanceerinstallaties van Hezbollah. De reacties op het aangekondigde bestand zijn positief. Europees commissievoorzitter von der Leyen zegt dat niet alleen een tijdelijke gevechtspauze nodig is... maar een weg naar blijvende vrede. En de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Berendsen roept alle partijen op zich aan het bestand te houden. De Russische ambassadeur in Tsjechië is ontboden door het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland heeft een lijst gepubliceerd met bedrijven die volgens Moskou Oekraïne helpen met het maken van drones. Er staan ook twee bedrijven in Tsjechië bij. Rusland zegt dat die bedrijven potentiële doelwitten zijn van het leger. Tsjechië is niet blij met het dreigement en wil tekst en uitleg. Oud-PVDA-kamerlid Henk Nijboer wordt de nieuwe regeringscommissaris voor Groningen, meldt de Telegraaf. Hij wordt verantwoordelijk voor de herstel- en versterkingsoperatie... nu de gaswinning in het Groningerveld is gestopt. Nijboer zal overleggen met gedupeerden en met Den Haag. Verwacht wordt dat het kabinet snel met de benoeming van Nijboer akkoord gaat. Het weer vanavond opklaringen, morgen zon en wolkenvelden.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 Steal your money then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan on and on. She just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying on and on, on and on, on and on.